بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه We إن شاء الله تعالى فاذر de oefeningen. We zijn التمرين أربعة Temrin Arba'a, فير كون جملا تشتمل كل واحدة منها على اسم منعوت بأحد الأوصاف الآتية مع ضبط آخر النعت والمنعوت Uh, wat moeten we hier doen? Je moet zinnen maken. Dus goede zinnen maken. تشتمل كل واحدة منها على اسم منعوت بأحد الأوصاف الآتية. Uh, je moet zinnen maken. Dus in tegenstelling tot wat we net hebben gezien bij oefening 3. Uh, je hebt een man'oot en je moet zelf een naad bedenken. Nu heb jij hier een naad en je moet zelf een man'oot bedenken. Dus hier hebben we eigenschappen. En je moet een, hetgeen wat omschreven wordt, beschreven wordt, bedenken en daarvan een zin maken. Eh, de eerste omschrijving, de eerste naad is hashim. En hashim betekent rio. Iets wat rio is. Maak een zin zodanig dat gashin erin voorkomt en zodanig dat het naad wordt van een men'oud die je zelf moet bedenken. Nou, wie kan deze doen? Is broeder Karim met ons? Ik denk dat, zij, dat hij zijn eh, hand is vergeten om het omlaag te doen. Maar als iemand het weet, dan mag je het zeggen. Gashin, Riu. Wie zegt ik? Nou goed, laat ik dan met een makkelijke beginnen. Uh, eh, nadijah. Ik begin met het derde woord. Nadija. En nadija, zoals jullie weten, nou, jullie mogen het zelf vertellen. Wat betekent nadija? toen? Wie kan het mij vertellen? Wat betekent de eigenschap nadija? Ik hoop dat jullie mij kunnen horen, want ik zie weinig reactie tot nu toe. Ahsant, het is rijp. Betekent rijp. Maak dan een zin van, maak dan een zin zodanig dat nadijah naad wordt. Wie wil het proberen? طيب زوجة الحميرة تفضل الفو اه ني نعم. زوستر الحميرة الحميرة هذه ثمرة ناضجة هذه الثمرة ناضجة ها ده خان في بيتش باي ستيل ستار ايف ايست كايك وات اندر زيغه عبد ال عبد ال 1988 الوا الفواكه ينضجون في هذا الوقت <laughs> Ik denk dat broeder Abd, uh, Abdel 1988 niet begrepen heeft wat we, waar we mee bezig zijn. We zijn nu bezig met een naad. Uh, als je het een beetje volgt, dan zul je het een beetje begrijpen bij Ibn Ta'ala. En zuster Srefja 1990, wat was het woord? Ach, het woord is nadijah. Nadijah, derde woord uh, van oefening 4, bladzijde 58. طيب ik ga terug naar wat zuster Humaira zegt. هذه الثمرة ناضجة. Um, is het, is hier naadija naad? Is mijn vraag. Is naadija in deze zin naad? هذه الثمرة ناضجة. Nee, nog geen antwoord geven. Laten we nu bezig zijn met het antwoord van zuster Homera. En als de antwoorden worden gegeven, dan graag eerst hand omhoog. Hadi thamaratuna adija. Eh, wat is de Arab van nadijah in dit geval, in deze zin? Hadi thamaratu nadijah. Kunt u antwoord geven, zuster Humaira? Deze, of dit vrucht, dit fruit, het vrucht. Dit vrucht is nadija, ism ishara. Heel goed, hadi is ism ishara. Ism ishara, maar Arab daarvan, dat is mubtada. Mubtada. هذه اسم مبتدا Nee, jouw zin, zuster Salafia, gaan we nog niet naar kijken. Laten we eerst kijken naar zuster Al-Humaira wat ze zegt. Thamaratu fa'il marfu' bidamma dhahira ala akhiri. We hebben gezien dat al-fa'il, al-fa'il kan niet komen zonder fi'al. Er moet eerst een fi'al ervoor staan en dan hebben we fa'il. Al-fa'il is een ism die na een fi'al komt. Altijd. En hier hebben we helemaal geen fi'al. We hebben havihi is ism ishara zoals je zegt. Dus het is geen fi'al. Dus thamaratu, dat hebben we nog niet gehad, maar het is een bedel. Die moet je vergeten. Havihi is uh, mubtada Mubtada en een mubtada, wat heeft een mubtada nodig? Wat heeft een mubtada nodig? Altijd. Een gabar, heel goed. En in dit geval, nadija, die geeft informatie over een mubtada, over deze vrucht. Of dit vrucht, ik weet het nooit. Eh, en dus is gabar en geen naad. Nadija is in dit geval uh, een tufahatu zei. <laughs> Sorry. Nee, toch. Ja, ik zit nu heel veel dingen door elkaar te, te, te kijken. Nee, thamaratu toch. Ja. هذه ثمرة ناضجة ناضجة in dit geval is dus gabar en geen naad. Want een hele groot verschil tussen naad en gabar is dat el gabar dat je die niet weg kan laten van de zin. Als je hem weglaat, dan wordt de zin niet compleet. Dan is het geen jumla Mufide meer. Je kan niet zeggen, hadihi athamaratu en dan stoppen. Dan is het geen jumla Mufide. Er moet een gabar achter komen. Hadihi thamaratu nadijatun. Dan is het compleet en dus is nadija gabar. Maar een naad kun je wel weglaten. Je haalt wel wat informatie weg van de zin, maar de zin blijft mufida, blijft compleet, blijft een goede zin. Zoals we gezien hebben in de voorbeelden bijvoorbeeld. Je zegt, قرأت كتابا Mufid is, is, is naad. Die kun je weglaten. Je kan zeggen, De zin is compleet. Het is jumla mufida. Wat doet mufid? Een naad, die geeft extra informatie. Die geeft een eigenschap. Die kent een eigenschap toe aan al Nou, dus in jouw zin, zuster Homera, is het geen naad. Uh, nadija. Even kijken wat zuster Salafie heeft geschreven. Um, Even kijken. Terug. Akeltu tufahatu nadija. Uh, het is bijna goed, alleen de shekel is niet goed. De shekel. Akeltu tufahatu. Dat moet geen tufahatu zijn. Akeltu tufahatan. Heel goed. Akeltu tufahatan. En weet je waarom? Dus السلفية Salafia, waarom is het tufahatan en niet tufahatu? Waarom Waarom is het mansoob? Straks ga ik even kijken naar de vraag van zuster Homera. Kom er niet meer bij. Wie weet dat? Wie weet waarom is het tufahatan en niet tufahatun? أكلت تفاحة معرومس تفاحة منصوب أخي كريم تفضل زوجة الحميراء زوجة الحميراء فرمست منصوب مفعول به heel goed het is مفعول به daarom is het منصوب ik at de appel de appel dat is een, eh, iets waarop de handeling wordt verricht. Vandaar het is maf'ul bihi. En nadijatan is natuurlijk dus naad die volgt al-man'ood, in dit geval tufahatan. En dus het is ook mansoob. Uh, eh, zuster Humera, je zegt, wat is het verschil tussen sifa en naad? Er is helemaal geen verschil. Sifa is gewoon naad. Sommigen noemen het sifa, anderen noemen het naad. Het is precies hetzelfde. Er is geen verschil tussen sifa en naad. Tayyib. Nu ga ik terug naar Khashin. Khashin. Maak een zin waarin Khashin voorkomt als naad. Uh, eh, Achi Karim, ben, ben je met ons? Karim 79 Wilt u het even aangeven? Als ik, ja, ja, oké, want ik... Uh, oh, u wilt een vraag stellen over de vorige les. Uh, طيب يلا stel je vraag stel je vraag تفضل zuster Khadija waar hoort bijvoeglijk naamwoord bij ism, harf of fi'al Een bijvoeglijk naamwoord dat is ism en dat is waar de, de les van vandaag over gaat. Een bijvoeglijk naamwoord, dat is naad. En naad, dat is inderdaad dus bijvoeglijk naamwoord. Nou. En veel woorden hebben dezelfde betekenis, zoals bijvoorbeeld hilal en kamar. zit er wel verschil in in Arabische taal of niet. Al-Hilal, al-hilal dat is een incompleet kamar. Dus kamar is, zeggen we als hij compleet is, in zijn geheel. En hilal als hij eh, bij zijn geboorte is, zeg maar. Ongeveer of eh, ietsje later. Dus als hij een boog eruit ziet, als een boog eruit ziet, dan is het een hilal. Maar laten we niet te veel afwijken van de les. Of ik heb ta'ala. Ehm, gashin. Ik zei gashin en dat betekent eh, grof of ruw. Maak een zin zodanig dat gashin uh, naad wordt. Ik zal even de hand van broeder Karim weghalen. Want ik denk dat hij niet aanwezig is met ons. En dan mogen degenen die het weten antwoord geven. Gashin. Ruw. Wat kan ruw zijn? Wat kan grof zijn? Jawel, alleen heb ik geen hand. Oké. <laughs> ja. Tai, je bent met ons. Alhamdulillah. Maar ik zag je hand omhoog. Misschien was, je het vergeten. Achim, het zult wat dan. ik zal het proberen. Ik weet niet het goed is. Fi of opgezien. Heel goed geprobeerd. Fil beiti. Alleen moet het athathun zijn in plaats van athathin. Uh, eh, zoals we eerder hebben gezien, dat is mubtada die later komt. Dat is iets wat we eigenlijk niet gehad hebben. Al-mubtada, we hebben gezien dat mubtada altijd aan het begin van de zin staat. Maar er is een uitzondering. Als we beginnen met al-jar en al-majroor, in dit geval heet het... Eh, شبه jumla, dan mag mubtada er achteraan komen. Dus fil beiti athathun khashinun. Heel goed. In het huis is grove of ruwe meubels. Heel goed. التالي عذب عذب eigenschap عذب maak een zin zodanig dat عذب naad wordt. En adb betekent zoet. En dat zeggen we meestal voor het water. Je hebt, en, eh, het is tegenovergestelde van zout, zoutig. Zoet in de zin van niet zoutig. Yalla. Wie probeert het? Adbun. Of azben. Of azbin. Afhankelijk hoe het in de zin komt. Yalla. Wie probeert het? Zuster Humaira, تفضل. رأيت بحرا عذبا ما شاء الله رأيت بحرا عذبا ik zag een zoete zee. Ja, dat kan. Ik zag een zoete zee. Dat is een goede zin. Dus Adben is hier Naat. En Bahran is Man'oud. En tegelijkertijd Mef'ul bihi. Heel goed. Wabila. Wabila. Vierde. Het vierde woord. Dabila. Wat is dabila? Nou, dat is ook iets wat vaak is voorgekomen in dit boek. Webele yedbulu. Wie weet dat? Wat betekent webele Jezbulu Dabila? Weet iemand dat? Nou, dan zal ik even een hint geven. Al-wardatu dhabilatun. Of tadhbulu al-wardatu. Nog niemand? Alaikum salam wa Nee, tegenovergestelde. Tegenovergestelde. <laughs> Uitsterven. Uitsterven. Tadbulu betekent sterft uit. Verwelken, heel goed, verwelken. We zijn op bladzijde 57, oefening 4. Dus maak een zin waarin de eigenschap wabila voorkomt als een naad. Nou. Jalla. Nou, ik heb eigenlijk... Eh, al heel veel gezegd. Wat Tfaddali zuster Umm bij. naam, Wabila. Een zin maken zodanig dat Wabila een naad wordt. Indi wardatan wabilatan. Ook hier geldt hetzelfde. Indi, dat is shibh jumla. En tegelijkertijd is het gabar. Ghabar muqaddam. Die voor een mubtada komt. En warda is mubtada eh, die daarna komt. Dus het mag geen uh, wardatan zijn. Wel, kunt u, kunt u het even verbeteren, zelf verbeteren. En die warda, want in dit geval is het dus mubtada die na al khabar komt. En die is خبر شبه جملة في محل رفع خبر إن وردة تن متتزين وردة ذابلة هي الخط وردة ذابلة نعم وردة إس خبر أو مبتدأ سوري مبتدأ مرفوع وهو منعوت تخلاك تاتيسي منعوت أم de En dabilatun is naad. Marfoa ook. Lamia. Lamia. Dat weten jullie als het goed is ook. Wat het betekent. Lamiatun. Toch? Ben ik vergeten. Wie weet het? Wie weet wat lamia betekent? Glimmend. Glimmend. Heel goed. Glinsterend Glanzend. Nou. Maak daar een zin van. Ridwan, tfaddal. Als we klaar zijn met het huiswerk inshallah, dan geef ik jullie een toets wat jullie straks gaan maken. لامعة نظرت في الشمس اللامعة. Het moet wel في الشمس hè? met alif واللام. Ja, je schrijft in het uh, fonetisch, dus uh, Latijns. Maar ik denk dat je dat bedoelt, accent. Dus nadartu fi shamsi allamiati. Ja, ik begrijp het. Heel goed. Ik keek in de glimmende zon. Heel goed. Muftaris. Ook dit weten jullie wat het betekent, als het goed is. Gevaarlijk, ja, of eh, wild. Naam Achikerim, tot dat. Wild, ja, heel goed. naam. Iftarasa betekent eh, letterlijk ten prooi genomen, ten prooi nemen. أخي كريم تفضل مفترس أبصرت في الحقل أسدا مفترسا ما شاء الله أبصرت في الحقل أسدا مفترسا اكزخ zag in ان in uh, in de tuin in de weiland of in het weiland of een, wild, een wilde leeuw. Heel goed. Tayyip, de rest laten we staan. Doen we niet, tenzij jullie daar vragen over hebben. Van de woorden. En dan komen we bij oefening 5. Nou, absartu fil hakli asadan muftarisan. Ja, heel goed. de eerste zin, de eerste opdracht zegt كون خمس جمل فعلية يكون الفاعل في كل منها منعوتا الرائق الرائق betekent zoiets als stromend stromend het water الماء الرائق de stromende water het stromende water waar is het oh ja hier وجزاك يموت نزين ماك جملة فعلية يلي فيت فات جملة فعلية هيس ماك جملة فعلية زودانخ دات الفاعل ان ديز جملة منعوت فورت دات موت فولدون الزيخة ماك ان جملة فعلية زودانخ دات الفاعل ان ديزين منعوت فورت فيديو دات ماك نزين جملة فعلية fi'liya zodanig الفاعل انديزين fail فورت تفضل يجستر أم داود Als jullie niet weten wat jumla fi'liya is, dan moet, hebben jullie veel te herhalen. Hebben jullie veel in te halen. Hoewel. Akeltu دجاجة كبيرة أحسنت maar Wat is الإعراب van دجاجة؟ أكلت دجاجة كبيرة Wat is الإعراب van دجاجة؟ زستر أم داود is منصوب Nee, wat is الإعراب daarvan? منصوب Dat is omdat hij iets is en daarom is hij mansoob. Maar waarom, wat is, wat, waarom is hij mansoob? Wat is de Arab van de jajatan? Waarom is de jajatan mansoob? Weet u dat? Weet iemand dat? Mef'ul bih, heel goed Ridwan. Nee, niet fa'il. Fa'il is altijd maar voor. Fa'il is altijd maar voor. het is mef'ul bih. Daarom is het mansoob. Of het is eigenlijk mansoob omdat het me bi. Nou. Eh, maar de vraag was, je moet een jumla Falia maken zodanig dat fa'il men'oot wordt en niet mevrouw bihi. Eh, zuster Umu uw antwoord, dat is het antwoord op de tweede vraag en niet op de eerste. Als u dit antwoord hebt gegeven voor de tweede, dan zou het heel goed zijn. Maar voor de eerste niet. Naam. Alhamdulillah. Zuster Humaira, tfaddali. تأملت في أسد في أسد يأكل الخبز الرائق استرومنت يعني تأملت في أسد يأكل الخبزة تا الخبزة زوجة الحميرة dat wou ik net vragen. Waar is een naad? Laat ik eerst beginnen met de naad. Waar is naad in deze zin? Ta'ammaltu muftarisan. Muftarisan, vergeet, oké. Okay. Ta'ammaltu fi asadin muftarisin ya'kulu الخبزة Waar is المنعوت in deze zin? تأملت في أسد مفترس يأكل الخبزة Ik, uh, ik heb gekeken als het ware naar een leeuw, een wilde leeuw, die een die brood at. Die brood at. Asad is inderdaad men'oud. Asad is men'oud. لا مش ماشي مفترس مفترس is naad. Asad is men'oud. Maar wat is al-i'raab van Asad, zuster Homera? Wat is al-i'raab van Asad? Asadin. De omschrijving zelf is nat, ja. Degene die omschreven wordt, dat is men'ud. اسم مجرور أحسنت اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة وهو فاعل الله الله أكبر ضرم استفاعل لأنه يأكل الخبزة nee. Nee, al-fa'il van ya'kulu, dat is damir mustatir. Dus je zegt ya'kulu is fi'al mudari' marfu' وفاعله والفاعل ضمير مستتير تقديره هو En een zin kan niet twee fa'ils hebben. Een zin mag nooit twee fa'ils hebben. Dus de fa'il van uh, een Een werkwoord die komt altijd na een werkwoord en niet ervoor. Duidelijk, zuster Homera? Of denkt u daar anders over? Nou, dus een fi'al komt altijd na, of een fa'il komt altijd na een fi'al. Alhamdulillah. Uh, dus de, de vraag blijft nog steeds open Maak een zin waarbij een men'oud fa'il is. وعليكم salam wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Arabic for Dutch speaking people. نعم een zin maken met منعوت als fa'il. نعم آمين وعليكم طيب wie zegt ik want jullie maken heel ingewikkelde zinnen terwijl het heel simpel kan broeder Metsel تفضل هذه طويلة كبيرة هذه طاولة كبيرة إسر انفعل إن ديز الزين برودر متسر إسر انفعل إن ديز الزين هذه طاولة كبيرة إن أصدقائي يايس فاريز دفعل ني أوكي أصل خين فعل إن زين إن دفراغ واس كوين جملة الفعلية je moet wel beginnen met een fi'l. En jumla fi'liya begint altijd met een fi'l. Nou, accent. Heel goed. Met foutjes, door foutjes te maken, leren we beter. Door te proberen en fouten te maken, dan leer je het beter. Zuster Humaira, tfaddali. Zara, til ucht. اللطيفة أختها المريضة ما شاء الله زارت الأخت اللطيفة أختها المريضة de aardige zuster bezocht de zieke of het zieke zuster, de zieke zuster, haar zieke zuster. Nou, dus hier al-i'raab van het ochtu, dat is fa'il. En tegelijkertijd is het man'oed. Omdat je het beschrijft met al-latifa, de aardige. Nou, heel goed. Nou, zin, eh, de tweede is eigenlijk al gedaan door zuster Homera. Namelijk dat een jumla fi'aliyah gemaakt moet worden waarin mef'ul bihi man'oed wordt. Nu opdracht 2. Oh, nee. طيب آه، نو الثالث الجملة الثالثة كون خمس جمل اسمية يكون المبتدأ مبتدأ في كل منها منعوتا ماكن زين فارين المبتدأ منعوت فورت men'oot van opdracht 8 twee oefeningen. Nee, nee, niet opdracht 8. Oefening 5. Dan je oké ook twee. Dus een uh, zuster Salafia gaat denk ik uh, tweede doen, waarin maf'ul bihi oud wordt. مفعول به منعوت ورد تفضلي آه، أخذت وردة جميلة أحسنت heel الخوت أخذت وردة جميلة وردة اسم مفعول به إن hij استخلاك tegelijkertijd منعوت إن جميلة إس نعت نعم برودر كريم تفضل جملة اسمية يكون المبتدأ فيها منعوتا المعلم مدرس جيد المعلم مدرس جيد طيب ظهر اسم مبتدا اخي كريم ظهر اسم مبتدا المعلم مدرس جيد وارس مبتدا المعلم هي الخط فاتس الاعراب فان مدرس فاتس الاعراب فان مدرس آه، يولي فولخا اصدخوتي سلمان مية نعت في آه، هبه خزيخ دات النعت دمنعوت موت فولخن اوك ان ال ook in tarif. Als, als, als al-mubtada, als al-ban'oud. Uh, als al-ban'oud bepaald is, al-muallimu, dan moet een naad ook bepaald zijn. Toch? Ja. Dus hier is mudarrisun niet maat. Want hij geeft informatie over mubtada, inderdaad. En welke, wat is, hoe heet degene die informatie geeft over mubtada? Nee, hoe heet degene, wat is, uh, al-mubtada, dat is een ism, waarmee een zin begint. En na al-mubtada komt iets wat informatie geeft over een mubtada En dan heet hij, hoe heet hetgene wat eh, informatie geeft over mubtada? Wat is de Arab daarvan? Gabar, heel goed. Dus hier mudarrisun is gabar. Mudarrisun is gabar. En jayidun جيدون دي geeft nog extra informatie over مدرسون en die is wel naat maar wat is المنعوت هير dat is مدرسون en niet المعلم دو als je الاعراف van deze zin wil, wil doen is المعلم مبتدا مرفوع بالضمة الضارة في آخره مدرسون خبر مرفوع بالضمة الضارة في آخره وهو منعوت جيد is not مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره De zin klopt wel, ja. De zin klopt wel. Alleen het is geen antwoord op de vraag. Want de vraag zegt, al-mubtada moet man'oud zijn. En in jouw zin is al-ghabar man'oud. Dat is dan antwoord op de vierde vraag. Antwoord op de vierde vraag. نعم طيب زوستر الحميرة تفضلي المعلم الماهر يسرع يس يشرح درس للتلاميذ النائمين <laughs> وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته <laughs> المعلم الماهر يشرح الدرس للتلاميذ وفي للتلاميذة وفي للتلاميذ كان ook للتلاميذ النائمين de goede leraar legt de les uit voor de slapende leerlingen, zegt zuster Homera. Even kijken wat zegt broeder Broeder, ik heb de les niet van begin gevolgd, dus ik weet nog niet precies wat de termen betekenen die jullie nu aan het behandelen zijn. Lang staan. Je moet dus even... Eh, mm, ik zal eh, proberen zo snel mogelijk de les op het net plaatsen. En dan heb je even de tijd om het te begrijpen, want ook de toets, de toets gaat ook over uh, dit, zeg maar. Dus ik zou het wel zo snel mogelijk doen, inshallah ta'ala. طيب heel goed zuster Humaira المعلم al المعلم is hier mubtada en al الماهر is naat mubtada is dus منعود en al الماهر is naat enzovoort طيب uh, de zin als khabar die heeft broeder Karim al gemaakt Nu de laatste, zin 5. كون خمس جمل في كل واحدة منها اسم مجرور منعوت. Nu moet je een zin maken waarin een ism majroor منعوت wordt. Wie? Ism majroor die منعوت wordt. denk, denk, denk. Volgens mij hebben we nummer 4 overgeslagen. Om nummer 4 heeft broeder Karim al gedaan. Hij heeft in zijn zin gezegd. Al-muallimu mudarrisun jayidun. Dus mudarrisun is gabar en tegelijkertijd man'oud. En jayidun is naat. Dus de laatste is majroor die uit wordt. Nou, de les inshallah zal ik eh, heel vroeg morgen plaatsen. En dan kun je, kunnen jullie daarna luisteren voor degenen die dat gemist hebben. Zuster Humaira, tfaddali. Even kijken. Al-ummu tunaddifu في البيت الجميل هي الخوت الأم تنظف في البيت الجميل د moeder maakt شخون in de mooie of in het mooie huis. Nou, dat kan. الأم تنظف في البيت الجميل في البيت البيت is dus is مجرور ان الجميل is نعت En die is is tegelijkertijd men'oud. Oefening 6 slaan we over. En we gaan naar al-i'raab. Oefening 7. Eerst voorbeelden. Rabaha tajirul aminu. De eh, betrouwbare handelaar won. Rabaha fi'lu madi. التاجر فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره الأمين نعت مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره Volgende الزين يقرأ علي كتابا مفيدا. علي ليست النتخ بوك يقرأ فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. علي فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره. كتابا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره وهو منعوت مفيدا نعت منصوب بالفتحة الظاهرة في آخره نمو خيلي زلف إعراب دون نزل من السماء مطر غزير فيفيل إعراب دون فور ديززين نزل من السماء مطر غزير أخي كريم تفضل Van de hemel is heel veel regen gevallen. Is hevige regen gevallen. نزل is فعل ماضي أحسنت من is حرف wat voor حرف wat voor حرف أخي كريم Het is inderdaad harf, maar wat voor harf? Nee, niet harf majroor. Harf jar. Al-majroor, dat is de ism die daarna komt. حرف جر نعم حرف جر السماء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السماء إيش Is het السماء of سمائي of نزل من السماء of من السماء of من السماء من السماء هي goed waarom want من zit ervoor heel goed dus السماء is اسم مجرور Is ism majroor bil kasrati dharati fi akhiri. Verder. Matar. Wat is i'raaf van matar? Dat is oud, Maar dat is niet de Arab daarvan. Je moet eerst de Arab daarvan zeggen en daarna zeggen hij is, weer, hij is men'oud. Maar wat is de, de positie van matar in de zin? Goed kijken. نزل من السماء matarun غزير. Wat is de Arab van matar? مفعول به ألا ماشي مفعول به Het is niet مفعول به. Wie, wie daalt neer? Wat is hetgeen wat neerdaalt van de hemel? Wie doet hier de handel in? Een matar En dus, hoe heet degene die de handeling verricht? Wat is het Arab daarvan? Hoe noemen we dat? Fa'il. Heel goed. Dus het is fa'il, marfu' met dammati tahira daar vragen. En nu mag je zeggen, en hij is man'ood. Wa huwa man'ood. Dat mag je zeggen, dat hoeft niet. Zoals je ziet in het boek, wordt soms niet gedaan. Of wordt niet, helemaal niet gedaan. En dan, gazir, Wat is de i'raab van gazirun? Gazir is naat. Heel goed. Maar je moet het afmaken. Naat marfoor. Waarom is die marfoor? Omdat hij volgt uh, wat ervoor staat. Namelijk matar. En matar is fa'il. Is marfoor omdat hij fa'il is. Nou, heel goed. Uh, الجملة الثانية tweede zin يلبس علي حذاء واسعا علي trekt uh, wijde of ruime schoeisel aan. Ruime schoenen aan. Wie doet deze zin? Wie doet de Arab? يلبس علي حذاء Wasian. Is er iemand anders die dat wil proberen? طيب جيست الحميرة تفضلي آه يا تفضلي جيست الحميرة يلبس فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة على آخره أحسنت علي فاعل مرفوع بالضم الظاهرة على آخره أو كيخوت حذاء حذاء مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره وهو منعوت أحسنت فذر واسعا نعت طيب متكفى نعت منصوب بالفتحة الظاهرة على آخره heel goed ان كومبليت ان كومبليت اعراب Nu de laatste zin. en nahlu fil basatini al muthmirati. البساتين en nahlu fil basatini al muthmirati. Wie probeert het? Uh, de bijen komen vaak voor in de in de bloeiende tuinen. Zou je het eh, kunnen vertalen? Yallah. طيب زستر سلفية تفضلي يكثر فعل مضارع مرفوع بالضم الظاهرة في آخره يكثر نيت يكثر يا أفكاكا zal het even opschrijven. النحل فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره هي الخد في حرف جر هي الخد البساتين اسم مجرور بالكسرة وهو منعوت أحسنت المثمرة نعت مجرور بالكسرة أحسنت heel goed nou uh, طيب hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze les uh, ik hoop dat jullie het begrepen hebben zo niet dan wil ik het graag horen. Zijn er vragen over wat we gehad hebben vandaag? Nou. Ik had wat anders bij. البساتين wat had, جست الحميرة اسم مجرور بفي وعلامة جره الياء لأنه جمع تكسير وهو منعوت ايف كايكور البساتين طيب Uh, zuster Homera, als hij marfoe was, wat zou je dan zeggen? Als je zegt bijvoorbeeld... Uh, هذه البسا ja, en dan mag je zelf invullen uh, جميلة bijvoorbeeld جميلة هذه جميلة wat zou je dan zeggen voor als je البساتين gaat invullen of iets anders In dit geval de al Heel goed. Wat is, wat is hier, ehm, hoe, wat is de Arab daarvan? Oh nee, wacht even. Ik, ik maak het moeilijk. Nee, het is een moeilijk eh, voorbeeld. Um, laat ik zeggen, bijvoorbeeld al-Basatin jamilatun. Zonder hadi. al Dus al-Basatinu jamilatun. Wat is de i'rab van al-Basatinu dan? مبتدا مرفوع بالضمه الظاهره على اخره heel goed uh, dus جمع taksir dat klopt het is جمع taksir in dit geval en جمع taksir dat is hetzelfde als الكلمه المفرده als mufrad hij wordt مرفوع بالضمة الظاهرة في آخره إن هيفوت مرصوب بالفتحة الظاهرة في آخره إن هيفوت مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره فوت مت الياء مجرور فورت داتيس المثنى المثنى فورت مجرور مت الياء سواسي الجيخ بفوربيلت رأيت رجلين Hier is het mansoob met de ja, omdat het mevrouw bij is. Of je kan zeggen, marartu birajuleini. Hier is het majroor en de alamat, de teken van, het teken van al-jar, dat is liya. En hij is marfu' met al-alif. Je zegt arrajulani. Arrajulani karimani bijvoorbeeld. Hij wordt marfu' met alif en majroor en mansoob met al-ya. Terwijl jam'a taksir wordt marfu' met al-damma, wordt majroor met al-kasra en wordt mansoob met al-fatha. Hetzelfde als een normaal woord. المفرد zeg maar. Mee eens, zuster Humaira? Alhamdulillah. Wa fiki barakallahu ta'ala. Eh, zijn er andere vragen? Broeder Karim, Wou je wat vragen? Hebben jullie Ism Majroor bij de vorige les behandeld? Ja, dat klopt. En dat staat op de site. En daar gaat de toets ook onder andere over. Zijn er nog andere vragen? Geen andere vragen? Dan zal ik eventjes wat aanpassen aan de site, zodat jullie de toets kunnen downloaden. Even kijken. Vanaf nu, vanaf nu kunnen jullie de toets downloaden. Dus als jullie gaan naar www.arabischelessen.nl dan is er, als het goed is, de toets van deze keer van vandaag. Kunnen jullie die downloaden? Lukt het bij iedereen? Alhamdulillah. Broeder Abdurrahman zegt van wel. Hoe zit het met de anderen? Met eh, Abdullah ook? Broeder Metzal. Ik ben nu aan het, aan printen, mashallah. <laughs> Zo snel, het lukt. Tayyip. En als er vragen erover zijn, jullie mogen eventjes lezen. Dus de toets hoort ingeleverd te worden aanstaande woensdag voor 12 uur, smiddags. Zoals vorige keer, opsturen naar mijn e-mailadres. Dus Zuster Umm Dawood, is het ook gelukt? Nee, niet langer. <laughs> Deze is ietsje makkelijker dan de vorige. Je, moet niet, eh, je, hebt eh, niet veel echt moeite nodig. Dus ik heb, het, ik heb de tijd ook een beetje ingekort. Alhamdulillah. Even kijken, nog anderen. Abu Ibrahim. Tayyip, accent. Ehm, voor mensen die, eh, ja, die eh, moeilijkheden hebben met het scannen. Uh, ik zal proberen woensdag online te zijn op Paltalk. En dan kunnen jullie het bij mij inleveren als het niet lukt om het op te sturen. Dus broeder Metsel, als het niet lukt, dan kan je het inleveren op woensdag. Zijn er vragen over? Is alles duidelijk? Jullie hebben de vragen gelezen, neem ik aan. Hoe laat bent u dan online op woensdag, broeder, om het opgestuurd te krijgen? Uh, goed, ik zal proberen, eh, s ochtends, dus voor 12 uur. Eh, vanaf heel vroeg zal ik eh, online zijn, inshallah ta'ala. En anders kun je het gewoon opsturen naar mijn e-mailadres. s S'morgens lukt het niet. Ehm, hmm, dan is het een beetje moeilijk. Dan kan het, ja, ja. Mm. Ja. Vraag 2 begrijp ik niet. Even kijken wat de vraag 2 is. Vraag 2. Maak een zin waarin je beweert dat je niet laat zal komen, gebruikmakend van een fi'al mudari' mansoob doe daar de i'rab van. Dus je moet zeggen, ik zal niet laat komen. Je beveelt dat je niet laat gaat komen. Ik zal niet laat komen, te laat komen. Je moet het eh, een zin maken in het Arabisch, waarin je zegt tegen iemand dat je niet laat of te laat zal komen. En daarbij moet je een fi'al mudari' mansoob gebruiken. Als je de les hebt gevolgd, dan weet je wat ik daarmee bedoel. En anders moet je eventjes terugluisteren. Terugkijken naar eh, in de... Oké, okay. alhamdulillah. je? Zijn er nog andere vragen? Broeder Metsel. Even kijken, broeder Metsel. Kan ik even met jou eh, in privé Naam, broeder Abdurrahman. Gemetsel, kijk even in je privé. Hoe laat zet je inshallah de les van vandaag op de site? Die zal ik eh, morgen inshallah ta'ala zo vroeg mogelijk doen. Morgen zo vroeg mogelijk zal ik de, de les op de site zetten. Nou. Ik heb het opgenomen, dus het zal, het zal lukken bij Of je komt Barakallah Ta'ala. Waar kan ik het boek bestellen? Als je, als je gaat naar de site, dan kun je daar informatie vinden over het boek. Eh, volgende week, maandag, is er geen les. Eh, omdat ik eh, op maandag niet beschikbaar ben. En uh, inshallah zal dan de toets besproken worden de maandag erop. Ik hou jullie in dit geval op de hoogte via de site. Dus regelmatig de, sat, de site raadplegen om op de hoogte te blijven. En anders zal ik ook eh, een, e-mail sturen. Zijn er nog vragen? Inshallah ta'ala. <laughs> Eh, degene die de toets inleveren, die krijgen een deelnemersnummer. Iedereen die de toets inlevert, die krijgt een deelnemersnummer, een nummer. En op de site wordt dus een nummer en daarnaast de cijfer die gehaald wordt of het cijfer gehaald wordt, dat gehaald wordt. En dan weet iedereen wat hij gehaald heeft. Wa alaikum salam wa barakatuh. Ik heb een vraagje. Is het voor mij haalbaar om nu de les te volgen, nu jullie mashallah zover zijn? Dat is ook lachen. Het is altijd haalbaar om het te doen. Eh, op de site zijn alle voorgaande lessen opgenomen. Met aantekeningen en woordenlijsten en dergelijke. Dus het is wel mag, eh, mogelijk in die leedtalen. Eh, dus neem eh, in, de, in de zomervakantie heb je tijd om het in te halen. Broeder Abu Yasser, hoe zeg ik tegen Abdullah dat ik niet zo boos moet kijken in het Arabisch? <laughs> dat jij niet zo boos moet kijken. Hmm. Hmm. Dat is één keer gebeurd, man. طيب <laughs> uh, eh, la even kijken hoe zeg ik tegen Abdullah dat ik niet zo boos moet kijken in het Arabisch dat ik niet zo boos jij moet niet kijken, eh, zo boos kijken dat begrijp ik eventjes niet jij moet tegen Abdullah zeggen wie kijkt hier boos jij of Abdullah Abdullah kijkt boos. Nou, dus hoe zeg ik tegen Abdullah dat hij, of oh, dat hij, ja, ja, dat heb ik gemist. Dat hij niet zo boos moet kijken. Tayyip, Tayyip begrijpt. لا تنظر إلي بهذا الوجه الغضبان bijvoorbeeld لا تنظر إلي بهذا الوجه الغضبان فعل ماضي nee Hier hebben we la tandor. Je verbiedt iemand om iets te doen. Dat hebben we ook gehad. Tai. Maar dat eh, we, Even kijken, wat wordt hier allemaal geschreven? Het is eh, te veel voor mij, ik kan het niet bijhouden. Eh, la tandor ilayya bin nadratin ghadibatin. Ook heel goed, zuster Humaira. La tandor ilayya bin nadratin ghadibatin. Ook heel goed. Ik weet, Abdullah, maar voor volgende keer als het weer gebeurt. Bye. Als er geen vragen meer zijn, dan wens ik jullie heel veel succes. Wabillahi at-tawfiq. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أحسن الله إليكم وإلى فرصة قادمة بإذن الله عز وجل tot de volgende keer met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh